tegen 43 keer een jaar daarvoor. Spoorlopen komt vooral voor in de zomer in de buurt van campings en vakantieparken. ProRail is verder vooral tevreden over de veiligheid op het spoor. Er waren vorig jaar maar twee doden bij aanrijdingen, het laagste aantal in jaren... Dat komt vooral doordat veel onbewaakte spoorwegovergangen zijn verdwenen. In IJmuiden is gisteravond een man met haar hond doodgereden. Ze werden geraakt door een auto en overleden ter plekke. De automobilist ging er vandoor en de politie riep mensen op om uit te kijken naar een zwarte auto met schade aan de voorkant. Later melden zich drie mensen op het politiebureau. Zij zijn aangehouden. Wat hun rol was bij het ongeluk in IJmuiden is nog niet bekend. Ook is er een auto in beslag genomen. De Russische spion die vorig jaar in Nederland probeerde binnen te komen... is in de VS aangeklaagd voor spionage en fraude. Hij woonde een tijdje in Washington... en zou daar informatie hebben doorgespeeld aan Russische inlichtingendiensten. In Nederland wilde hij stage lopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De Amerikaanse politie heeft in de buurt van de Mexicaanse grens... twee migranten gevonden die zijn gestikt in een goederentrein. Zo'n 15 anderen zijn levend uit de wagons gehaald. Tien van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Texas was gebeld dat mensen in de trein in de problemen zaten. Waarschijnlijk zat degene die om hulp vroeg zelf in de trein. In de VS is Gordon Moore overleden, medeoprichter van chipproducent Intel. Hij wordt gezien als drijvende kracht achter de digitale revolutie in de 20e eeuw. Ook is hij bekend van de wet van Moore, de voorspelling dat het aantal transistors op een chip elke twee jaar verdubbelt. Gordon Moore was 94 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook buien met soms hagel of onweer. Staat veel wind en het wordt een graad of 11. Morgen wordt het een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal.